Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het meldpunt grensoverschrijdend gedrag van tantra masseurs. Inmiddels zijn er 54 meldingen gedaan over tientallen mannelijke masseurs. Woensdag berichtte de NOS over masseurs die zeggen dat ze vrouwen kunnen helpen met emotionele blokkades en seksuele trauma's en hen vervolgens misbruiken. Zeker vijf vrouwen zijn naar de politie gestapt om misbruik te melden. Tegen drie masseurs is aangifte gedaan. De weggestemde premier Marlin van Sint Maarten heeft op een persconferentie alsnog zijn ontslag aangekondigd. Marlin verloor begin november het vertrouwen van het parlement van Sint Maarten, maar weigerde tot dusver op te stappen. Vandaag gaf de Rijksministerraad, de gouverneur van Sint Maarten, een aanwijzing om Marlin te ontslaan. Zover heeft Marlin het niet laten komen. Hij wordt opgevolgd door vicepremier en minister van Justitie Rafael Boasman. Een melding over mogelijke schoten bij metrostation Oxford Circus heeft begin deze avond in Londen tot enorme paniek geleid. Mensen vluchten alle kanten uit in een poging te ontsnappen aan het schijnbare geweld. De politie hield rekening met een terroristische aanslag en rukte massaal uit. Later bleek dat de paniek onnodig was. en werden geen verdachte personen gevonden en ook geen slachtoffers. De Nederlandse voetbalsters hebben ook hun tweede duel in de kwalificatie voor het WK van 2019 gewonnen. Na de 1-0 winst op Noorwegen denderde Oranje in Senek met 5-0 over Slowakije heen. Van der Gracht en Miedema scoorden allebei twee keer. Het vijfde doelpunt kwam van Spitsen. In de Eredivisie heeft AZ met 2-0 van FC Twente gewonnen. Jaan Baks en Van Overheem maakten de doelpunten. Het weer. Het koelt af tot een, rond het vriespunt vannacht en er is kans op een mistbank. In het zuiden is het minder koud en daar kan wat regen vallen. Morgen schijnt af en toe de zon. Er vallen ook enkele buien. Lokaal kan een vlok natte sneeuw vallen. Het wordt 6 of 7 graden. Dit was het NOS Journaal.